12 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met een aanvullend FBI-onderzoek... naar de beschuldigingen van seksueel wangedrag tegen de rechter Brett Kavanaugh. President Trumps kandidaat voor het Hoge Rechtshof. Daarom wordt de stemming over zijn benoeming een week uitgesteld. President Trump moet dat onderzoek wel goedkeuren. De Senaatscommissie voor Justitie heeft Kavanaugh voorgedragen als kandidaat. De politie heeft 26 studenten aangehouden die vandaag het PC-hoofdhuis van de Universiteit van Amsterdam hadden bezet. De mobiele eenheid werd ingezet. Een grotere groep studenten is daarna uit eigen beweging vertrokken. De studenten protesteerden tegen bezuinigingen in het hoger onderwijs en tegen het diversiteitsbeleid van de Universiteit van Amsterdam. Ze vinden dat onvoldoende. Facebook heeft bekendgemaakt dat deze week is ontdekt dat de site is aangevallen en dat criminelen de accounts van gebruikers konden overnemen. Het probleem zou nu zijn opgelost. Facebook weet niet of de daders daadwerkelijk gegevens van mensen in handen hebben gekregen. In Ravensburg in Duitsland heeft een man met een vleesmes mensen op straat aangevallen. De aanvaller is opgepakt. Het is een asielzoeker van 19 jaar uit Afghanistan. De slachtoffers zijn twee Syrische asielzoekers van 19 en 20 en een Duitse man van 52. Het is niet duidelijk of de dader de drie kent. De politie heeft geen aanwijzingen dat het om een terroristische daad gaat. En een Amerikaanse vrouw stelt dat ze negen jaar geleden is verkracht door Cristiano Ronaldo. Ze stapt naar de rechter, schrijft het Duitse blad Der Spiegel. De vrouw van 34 jaar vertelt aan Der Spiegel dat Ronaldo haar 375.000 dollar heeft betaald om het stil te houden. En nu wil ze van dat zwijgcontract af. Het weer. De temperatuur daalt vannacht tot 6 graden aan zee... en tot 1 graad in het binnenland. En daar is ook kans op vorst aan de grond. Kan ook mist ontstaan. Morgen wisselend bewolkt, maar droog en 15 of 16 graden.